Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. 124.000 mensen kregen afgelopen jaar de diagnose kanker. Het zijn er 11.000 meer dan het jaar ervoor. En dat komt doordat aan het begin van de coronapandemie... mensen minder snel naar de huisarts gingen en onderzoeken werden stilgelegd. Daardoor werd kanker later ontdekt, zegt het Integraal Kankercentrum. Het heeft over het algemeen geen grote gevolgen gehad. Er is denk ik, goed gehoor gegeven aan de oproep in 2020. Eh, heb zorg voor de kankerpatiënt, want anders is er te veel late effectschade. En die kunnen we gelukkig niet aantreffen in onze cijfers. En er is dus eigenlijk heel goed, ja, heel goed gezorgd voor de kankerpatiënten. Borstkanker was de vorm die vorig jaar het meeste voorkwam. De stichting Donorkind zegt dat er meer zaken komen van gynaecologen... die hun eigen sperma gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Volgens de stichting zijn er nog zeker twee artsen die dit deden. Een paar dagen geleden werd bekend dat een Leidse gynaecoloog tenminste 21 kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Hij is de derde arts van wie we dit nu weten. Stichting Donorkind wil dat er een groot onafhankelijk onderzoek komt. Nieuw-Zeeland wil stapje voor stapje opengaan. Het land kent een van de strengste corona-inreisbeperkingen. Zelfs Nieuw-Zeelanders die in het buitenland zitten en naar huis willen... moeten soms maanden wachten voordat dat kan. En eenmaal op eigen bodem moeten ze tien dagen verplicht in quarantaine. Langzaamaan wordt dat dus allemaal soepeler. Heb jij nog plannen om naar Nieuw-Zeeland te gaan? Nou, dan moet je zeker tot oktober wachten. En op de Olympische Winterspelen is nu ook een Nederlander positief getest op corona. Johan de Wit is de coach van de Japanse schaatsploeg. Hij vloog vorige week naar China samen met een deel van de Nederlandse ploeg. Toen hij aankwam was hij nog negatief. In totaal zijn op de Spelen 55 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het weer de dag begint met wat lichte buien, maar in de loop van de middag wordt het vaker droog. Het wordt 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is dicht bij Amstel Business Park.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 Lights out, lights out on every street. It's like God turned the switch on us shout out, shout out for someone to hear. There's nobody left but two of us towards the light. You said, you said that you get your people laughing, and just like a happy life. to the side. I met the man on the moon. He asked if I had a lie. He told us to hold it together when falling apart. He told us to light up the world when we dream in the dark. Yeah. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat door de uitgestelde zorg vorig jaar... meer kankerpatiënten al uitzaaiingen hadden toen de kanker ontdekt werd. Dat zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Wel zijn er nog nooit zoveel diagnoses gesteld als in het afgelopen jaar. Het waren er 124.000. Nieuw-Zeeland gaat voorzichtig weer de grens openen. Na twee jaar bijna geen mensen te hebben toegelaten... gaan de landsgrenzen gefaseerd open. Pas in oktober zijn toeristen weer welkom. Meisjes in de gesloten jeugdzorg worden soms gedwongen anticonceptie te nemen.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 Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze vangt met many men. Geen, 50 cent, maar ze vangt met many men. Geen Curtis Jackson, ze wil naar de candy shop. Zij deed vroeger kader, maar ze gebruikt de kop.